Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de vrouw die gisteren is vermoord in Gouda. Ze werd doodgeschoten door haar ex-man. Die beroofde zich later ook zelf van het leven. De man was waarschijnlijk boos omdat hij zijn kinderen niet zag, blijkt uit berichten op social media. Hij is vorige maand nog opgepakt voor mishandeling van zijn ex en voor wapenbezit. De vrouw had aangifte tegen hem gedaan. Ze zat in een opvang voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het drama houdt mensen in Gouda flink bezig. Ik heb er echt geen woorden voor. Ik kom er ook gewoon bijna niet uit. Dus ik eh, vind het heel erg dit. Als je dan ook hoort dat hij zelfmoord gepleegd hebt, je denkt van, ja, waarom neem je, doe je dan eerst je vrouw en naar jezelf? Ja. Doe dan alleen jezelf. Denk je aan zelfdoding? Bij 113 zitten 24 uur per dag mensen voor je klaar. Vier studenten worden vervolgd vanwege een banga-lijst. Het zijn vier leden van het Utrecht Studentenkoor. Die verspreidden vorig jaar een lijst met namen, foto's en nummers... van 28 leden van vrouwenvereniging UVSV. Daarbij stonden seksistische opmerkingen, zoals... Allebei vrij geil. Moet even snel geneukt worden. Wel dom maar boeien. De vrouwen hadden er veel last van dat hun namen op die banga-lijst stonden, hoorde deze verslaggever van de ouders. En die vertelde dat eh, hun dochters werden opgebeld, eh, dat ze in de supermarkt werden aangesproken. Nou, voor ouders was dat ook wel eh, destijds heel moeilijk, van hoe ze hun dochter daarbij konden, konden bijstaan. maar dat het OM nu overgaat tot vervolging, dat is voor ouders wel een vorm van gerechtigheid, zeggen ze tegen ons. Officieel worden de vier verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. En de binnenstad van Tilburg verandert langzaam in één groot kermisterrein. Daar is de opbouw begonnen van de grootste kermis van de Benelux. Vanaf vrijdag kun je daar in zo'n 200 attracties. Maar voor deze mensen is ook de opbouw een attractie. Ja, ik ben speciaal naar de kermis gekomen eh, kijken met opbouwen. Ja. Ik kom van Rijsbergen eigenlijk. Want wat is er zo leuk aan die opbouw? Ja, heel interessant, heel dat zware werk. Ja. En het is leuk om naar zware werk te kijken dan het zelf te doen, denk ik. Ja, natuurlijk. You're English. And you're here to look at the, the, the kermis. Yes. Yeah. Why? This is our interest. Ja, de Tilburgse kermis begint dus overmorgen en duurt 10 dagen. Oh, oh, oh, oh, la la. Het weer op de meeste plekken inmiddels droog bij een graad of 20. Vannacht komt het af naar 12 graden. Morgen in het noordoosten wat regen. Verder droog en zonnig en max 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits nog lang niet voorbij. Er staat 80 kilometer file en het heeft natuurlijk alles te maken met de werkzaamheden aan de A10 en aan de A4. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging bij Knopenburgerveen. A9 Amstelveen Alkmaar dik een half uur vertraging tussen Alsmeer en knooppunt 12 kilometer file. A9 Alkmaar Diemen bij Amsterdam Bijlmermeer. 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A10 Zuid, de buitenring staat nog steeds vol vanaf het Koenplein tot aan Durgerdam over 17 kilometer 40 minuten vertraging daardoor. n 201 uit Uithoorn-Hilversum. Kwartiertje vertraging voor de aansluiting met A2. Half uur vertraging op de N202 vanuit Amsterdam naar IJmuiden...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 Maybe I'm dramatic. I don't wanna see it. I don't wanna. Pay you can almost see how it could be just you and me lost trapped in the Slow. heart was looking for. Laughter in the rain. the magic of your spell.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 Hamas eist terugtrekking van het Israëlische leger. Israël wil zijn posities juist versterken. Een man uit Zwolle is wegens moord veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij vorig jaar maart een andere Zwollenaar op brute wijze vermoordde. Dat was op klaarlichte dag op de parkeerplaats van een supermarkt. Het is Mathieu van der Poel net niet gelukt om de 11e etappe van de Tour de France te winnen. Hij eindigde achter de Noor Abrahamsen en de Zwitser Schmid als derde.